huishoudens in de kou zonder stroom en verwarming. In Amerika zijn de gouverneur van de staat Minnesota en de burgemeester van Minneapolis voor de rechter gedaagd. Ze waren het oneens met president Trump en de vreemdelingenpolitie. Die schoot een vrouw dood en daarna waren er hevige protesten. De gouverneur en de burgemeester beschermden de demonstranten. Schiphol is gestopt met het plaatsen van berichten op X. Volgens de luchthaven is het bereik op X te klein geworden en is er ook veel haat en nepnieuws. Schiphol volgt daarmee het voorbeeld van de NS en enkele mediabedrijven. De luchthaven blijft het platform nog wel lezen, maar reageert niet meer. En een vrouw uit Almere heeft haar gestolen telefoon op een bijzondere plek teruggevonden. Namelijk op het politiebureau in Leeuwarden. Afgelopen weekend werd haar toestel gestolen en ze zag via locatiegegevens dat de telefoon bij de politie van Leeuwarden lag. Die bleek in een zak van een verdachte te zitten die vastzat voor winkeldiefstal. Die is opnieuw aangehouden, nu voor heling. Dan nog het weer van Weer Online. Het is 3 tot 6 graden. Straks overdag is er vrij veel bewolking.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 I said it once before and I meant it. Me, myself, and I went separate ways. Went separate ways, I didn't know just where to go, where to run, and where to hide. It took some time to realize this life is mine, no compromise. It's funny all this shit we take for granted. I will let the sun shine on my face. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up. on top. I got my mind made up. ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Honey on her lips is what I tasted. But how it turned to bittersweet. Yet I don't think those days are wasted. Just gotta get up on my feet. Yeah, I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. Two, three, three. I got my mind made. up. I got my mind made. up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. Q music, maximum. Maximum hits. Q sounds better. Q sounds better with you. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to cold bed. drowning and deceived. All oh, because. Nico Santos, eh, Body op Q-Music. Een hele, hele goede morgen. Luc van de redactie hier. Ik eh, was dan al in de buurt van de studio. Ik dacht, weet je wat? Ik begin gewoon Mattie en Marieke de pre-party nu. Ja, waarom zou ik gaan wachten tot, eh, tot vijf uur? Dat slaat helemaal nergens op. Hele goedemorgen. Even kijken wie er allemaal al zijn in de app van Q. Oh, Danny is er deze ochtend heel vroeg bij. Die was er om half vijf al zo te zien. Leuk, ja. Ja, Leuk, ja. blijf je nou? Oh nee, het is half vijf. hey, jongens, een hele, hele, hele, hele fijne dag toegewenst, hè? Het is koud, het 2 graden, maar niet getreurd. Het zonnetje komt eraan ergens deze maanden. <laughs> hey, succes, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. <laughs> hoi, hoi, hoi, Danny. Ja, ik vond het ook erg. Ik wil niet te veel miepen, te veel zeuren, maar ik vond het ook erg koud deze ochtend. Het was echt... Eh, maar ik zat in mijn kleine Kia Picantootje. Mijn witte Kia Picantootje heb ik weer over de snelweg mee gereest. Terwijl die aan alle kanten trilt en rilt. En dat ik echt denk, oh, deze gaat echt op een dag nog midden op de A2 uit elkaar vallen. Maar het leek wel alsof ik in een hele kleine koelcel reed. Niet normaal, ik had het vreselijk koud. En ik was al een beetje in de war en een beetje... Ik had al een warrige ochtend. Ik heb echt heel raar gedroomd. Ik heb echt ontzettend raar gedroomd. Ik kan het wel even proberen een beetje te gaan herinneren... maar het is toch vaak alsof je een stuk zeep probeert vast te knijpen... en die vliegt dan elke keer half uit je handen.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 Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Het is eh, bijna vijf uur. Ik vertelde je net dat eh, ik vannacht ontzettend raar gedroomd heb. En ik wil het gewoon even van me afpraten. Ik heb, ik heb echt... Ik heb, ik nou, het is echt lang geleden dat ik zo levendig heb gedroomd. Dus mocht je iets van dromen afweten... Eh, pak pen en papier erbij, schrijf mee... en laat mij weten wat dit allemaal betekent. Allereerst in mijn droom zag ik een Instagram-post met daarop mijn ex van de middelbare school. Dus dan spreken we echt over, over 10, 15 jaar geleden. Een beetje die periode. Uh, zij zit daar op een strand. Ze is eh, enorm afgevallen. Had ze niet per se nodig, maar het viel nu echt op. En eh, ze is jarig, schrijft ze. En daarom post ze een foto. Maar het bijzondere aan de foto is, <laughs> is dat ze volledig met ontbloot bovenlijf op die foto staat. En, en overal is ze afgevallen, behalve op één plek, laat ik het zo zeggen. En ik denk alleen maar, wat een merkwaardige foto om je verjaardag mee te vieren. Nou, toen zat ik ineens als bijrijder in een auto. En wij kregen een half eenzijdig ongeluk. Wij, we slipten en we maakten alleen maar rondjes. Een soort van donuts over de weg. En ik was de hele tijd bang dat op een gegeven moment... een andere auto tegemoet zou komen en ons zou scheppen. Dat gebeurde godzijdank niet. Wat er wel gebeurde is het volgende. Op een gegeven moment begeef ik mij in een loods. Een grote industriële loods. En daar zijn twee walsen, twee van die stoomwalsen... die een wegdek plat moeten walsen. Daar komen ineens twee mensen onder te liggen. Die zijn hartstikke dood. Ja, het, werd, het is geen leuke droom. Het, even tussendoor, <laughs> het is helemaal geen leuke droom. Die zijn hartstikke dood. En met de twee andere mensen met wie ik ben overgebleven... raken we in paniek en dus belanden we, logischerwijs in een mesgevecht. We beginnen te gooien met messen, we beginnen elkaar te steken met messen... en op een gegeven moment denk ik, stop, stop, stop. Dit is helemaal niet handig. We moeten elkaar niet doodsteken. Dus eh, we komen tot de conclusie, nee, we moeten het bewijsmateriaal... van alles wat hier gebeurd is, het dodelijke ongeluk met de wals... Eh, het mesgevecht, dat moet allemaal vernietigd worden. Dat moet weggehaald worden. Super, we gaan het bewijsmateriaal van deze misdaad... gaan we, gaan we, gaan we, <laughs> gaan we verwijderen, gaan we ervoor zorgen dat die verdwijnt. Maar dat doen we wel in het donker. Dus de loods is helemaal donker en ik weet de weg niet meer. En ik loop rond en ik denk, oh shit, ik moet hier spullen opruimen... ik moet hier al het bewijsmateriaal vernietigen. En dat moet ik doen terwijl ik een bord vasthoud met bruine bonen erop. En die mogen er absoluut niet afvallen. Vervolgens hoor ik een stem ergens achter me die zegt... ik heb door wat jij doet. Of ja, beter, ik heb door wat jij doet. En ik ren naar buiten en ik verander in een vrouw. En toen dacht ik bij mezelf, nou, misschien is dit het moment om wakker te worden. <laughs> nou, tot zover mijn ochtend. Een hele goede morgen. Q-Music waar je naar luistert. Mattie en Marieke, de pre-party is begonnen. De deuren zijn open, dus jij bent hartstikke welkom. En je kan stemmen, stemmen op muziek uit de 90s voor de top 500 van de 90s. Daarom hoor je zo meteen Dr. Alban, It's My Life. En nu nog even Eric Prits, Colony Q-Music.